Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De politiek maakt zich zorgen over de veiligheid van DigiD. Het cloudbedrijf waar die persoonlijke gegevens worden opgeslagen komt in Amerikaanse handen. Meerdere partijen maken zich zorgen over de privacy... en of de Amerikaanse president Trump niet zo te veel macht krijgt. Dat vindt ook de demissionaire minister Frank Rijkaard die erover gaat. We zijn in grote mate afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven. Wij willen natuurlijk als Europa en als Nederland meer op onze eigen benen kunnen staan. Ja, als dan zo'n Amerikaanse partij erbij komt, dan eh, moet je daar heel secuur naar kijken of je niet een ja, omgekeerde beweging juist maakt. Laten we nu zijn ministerie naar kijken. De Oekraïense president Zelensky gaat Trumps plan voor een vrede met Rusland bestuderen. De president van Amerika heeft 28 punten opgesteld. Onder meer dat Oekraïne veel gebied moet inleveren en het leger moet inkrimpen. Of Oekraïne daarmee akkoord gaat is onwaarschijnlijk... omdat het neerkomt op een gedeeltelijke overgave. De organisatie van het Songfestival gaat de regels rond het stemmen op liedjes aanpassen. Veel landen hadden daar kritiek op na de laatste editie. Toen werd er in de finale veel gestemd op Israël. Het aantal maximale stemmen per persoon wordt nu verlaagd van 20 naar 10. En juries keren naar drie jaar weer terug in de halve finale het wordt een eh, spannende nacht komende nacht voor schaatser Femke Kok. Een week na haar wereldrecord begint ze dan haar tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Maar voordat het zover is, blikt ze nog even terug op haar wereldrecord van vorige week in Salt Lake City. Daarna was er een feestje in het hotel. Toen stond de champagne klaar, dus toen moest ik gaan speechen. En toen zaten we daar met ons hele team en ik wilde beginnen. En toen moest ik eh, ja, ook janken, omdat het gewoon echt... Eh, toen pas drong het een soort van echt binnen wat er nou was gebeurd. Dus ja, het was wel emotioneel, maar wel op een hele mooie manier. Ja, komende nacht komt Femke Kok dus opnieuw in actie in Calgary. En ze verwacht niet direct het wereldrecord opnieuw te kunnen breken. Het is volgens haar afwachten hoe het ijs daar is.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 om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te beëindigen. Inhoudelijk heeft president Zelensky daar nog niets over gezegd... maar hij benadrukte dat zijn standpunten niet veranderen. Acteur en regisseur Paul van Gorkum is overleden, meldt het ANP. Hij was vooral bekend van zijn rol van de baron in Bassie en Adriaan. Die rol speelde hij van 1988 tot 1994. Paul van Gorkum was 91 jaar. In Nigeria zijn opnieuw scholieren ontvoerd. Gewapende mannen vielen een katholieke school aan... en namen een onbekend aantal leerlingen mee in bussen. Het weer. Op veel plaatsen is het zonnig en droog.